baas van een kroegje in Moken, die kwam op een aardig idee. Hij zingt als de deur wordt geopend, en iedereen zingt met hem mee. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je stoel maar wij doen maar net, of je thuis bent, vooruit zet je zorg zee. Een tramconducteur die het hoorde, was dadelijk weg van dit lied. Hij zingt het bij iedere halte, of er nu plaats is of niet. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zeg je doe maar bij, doe maar net, of je thuis bent, vooruit zet je zon op zee. vriendelijk heertje, zoals je er zelden in ziet. Ik zei hem kom binnen, maar dat hier, de deur waar de was wist ik niet. Kom erin, zeg je hoe dat, kom erin, je zo, maar wij doe maar net, of je thuis bent. Vooruit zet je zo opzij. Ik ging van de zomer uit vissen, was Morita tussen het riet. Een snoek zag zijn kop boven water en zong gemeen grijnzend dit lied. Van de ring zet je op, van de ring zet je stoel maar bij. Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je zon zee man gaat iedere week en maakt het dan tamelijk laat. Zijn vrouw wacht hem op bij de voordeur en slaapt met een pook in de maat. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je stoel maar bij. Doe maar net of je thuis bent.